Ze kwamen uit Jemen en werden vervoerd door de bedrijven UPS en FedEx. Die vliegen voorlopig niet meer op Jemen. President Obama gaat ervan uit dat Al-Qaeda erachter zit. De Amerikaanse veiligheidsdiensten waren getipt door Saoedi-Arabië. De bommen bestonden uit pentriet. Dat is een zeer krachtig explosief dat vorig jaar ook in een Amerikaans vliegtuig werd aangetroffen op het lichaam van een Nigeriaan. Al-Qaeda eiste toen de poging tot een aanslag op. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. In Nederland zijn geen extra maatregelen genomen. De Waalse kolonel Luc Genard heeft zijn overplaatsing in het leger met succes aangevochten. Genard moest vertrekken als commandant van een luchtmachtbasis na kritiek op de achterstelling van Franstaligen in het Belgische leger. Hij had in de media geklaagd over de vervlaamsing van het leger. De Raad van State in België heeft zijn overplaatsing ongedaan gemaakt. Het argument was dat Genard door de overplaatsing te veel in zijn eer en reputatie werd aangetast. Ook was hij ten onrechte niet eerst gehoord. Staatsbosbeheer kan het Malieveld en het Haagse Bos niet verkopen door een besluit van Willem van Oranje. Het nieuwe kabinet wil 15.000 hectare natuur verkopen, waaronder mogelijk deze twee parken. Maar volgens de gemeente Den Haag kan dat niet. In de 16e eeuw dreigden de parken ook al eens verkocht te worden om de oorlog tegen de Spanjaarden te bekostigen. De Hagenaars kwamen daartegen in opstand. Toen heeft prins Willem van Oranje vastgelegd dat de parken nooit en te nimmer verkocht mogen worden. En die akte is nog steeds van kracht. Het weer, vannacht droog en een graad of 9.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 suffer, do whatever. Cause I know you're one of a da van de herfst. came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands.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 Oh, wake up, everybody. Bye.